4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Reiskoepel ANVR adviseert reisorganisaties tot en met eind februari te stoppen met China-reizen in verband met het coronavirus. Er zijn zo'n 300 reisorganisaties aangesloten bij de koepel. De grote organisaties zeggen dat ze voor komende maand geen rondreizen in China hebben gepland. Intussen blijft KLM voorlopig op China vliegen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat er wel voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Zo krijgt het personeel mondkapjes. Onder meer British Airways maakte vandaag bekend voorlopig niet te vliegen op China. Volgens de Raad van State is de constructie die de gemeente Amsterdam gebruikt... om de woningverhuur voor vakantiegangers te beteugelen niet rechtsgeldig. De Raad, dat is de hoogste bestuursrechter, zegt dat de gemeente nieuwe regels moet opstellen... over de rechten en plichten rond vakantieverhuur, zoals via Airbnb... en dat die regels in de gemeentelijke huisvestingsverordening moeten komen. Wat dat in de praktijk betekent voor verhuur via Airbnb is nog onduidelijk. De zaak was door een vrouw in Amsterdam aangespannen die een boete had gekregen omdat ze haar huis had verhuurd zonder dat te melden. Rusland zegt dat de Tweede Kamer Sjoerd Sjoerdsma als een bewuste provocatie opnam in de delegatie die Moskou zou bezoeken. In een verklaring schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat Sjoerdsma zich al jaren agressief opstelt tegenover Rusland. Bijvoorbeeld door in 2013 een einde te eisen aan het Nederland-Rusland vriendschapsjaar. Dat Sjoerdsma niet welkom is, kan volgens de Russen dan ook geen verrassing zijn. Omdat Sjoerdsma niet mee mag, gaat de hele Kamerdelegatie niet meer naar Moskou. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er vallen enkele buien. De meeste daarvan vallen in het noorden en het oosten. En het blijft stevig waaien bij 5 tot 7 graden. Morgen is het meest bewolkt. En vooral later op de dag gaan er buien vallen in het zuiden. En daar eh, gaat het misschien ook regenen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. De eerste files van de avondspits zijn weer aan het ontstaan. Op dit moment staat het vast op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Vertraging is daar iets meer dan 5 minuten.